Visser met het NOS-journaal. De Verenigde Staten waarschuwen in alle Amerika te zijn. Aanleiding de waarschuwing is een aanklacht in de VS tegen twee Iraniërs. Die zouden van plan zijn geweest de ambassadeur van Saoedi-Arabië in Washington te doden... en aanslagen te plegen op de ambassades van Israël en Saoedi-Arabië. Een van de twee Iraniërs zijn vorige maand opgepakt in New York. Hij heeft ook een Amerikaans paspoort. De tweede verdachte is nog voortvluchtig. vluchtig. Volgens de Amerikaanse minister van Justitie Holder zijn de plannen voor de aanslagen gemaakt door mensen die dicht bij de Iraanse regering zitten. Saudi-Arabië neemt maatregelen tegen Iran. Het land spreekt van een verwerpelijke schending van internationale normen en afspraken. Iran ontkent elke betrokkenheid. De actiegroep Orca-coalitie is kwaad over de beslissing van staatssecretaris Bleker om Orca morgen naar Tenerife te sturen. De Orca die vorig jaar verzwakt uit de Waddenzee werd opgevist gaat daar naar een dierenpark. De coalitie zet zich in voor het terugzetten van Morgan in de vrije natuur. Pleker heeft die optie laten onderzoeken en zegt dat dit niet mogelijk is. De orka zou in de vrije natuur moeilijk kunnen overleven. De actiegroep zegt juist dat morgen in het dierenpark op Tenerife niet geaccepteerd zou worden door de andere orka's en al snel weer alleen in een bassin gezet moet worden. De actiegroep stapt opnieuw naar de rechter. Problemen met BlackBerry-telefoons zijn nog niet voorbij. Sinds gisteren is het opnieuw niet mogelijk om verbinding te maken met het internet via de server van BlackBerry-fabrikant RIM. Volgens RIM heeft dat te maken met een fout in hun systemen en daardoor kunnen mensen in Europa, Afrika en het Midden-Oosten niet op internet. Het weer bewolkt met van tijd tot tijd regen en dan vooral vanmiddag. Het wordt 12 graden in het noordoosten tot 17 in het zuiden. Vanaf morgen droger en ook zonniger. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Door het regenachtige weer blijft het veel langer druk in de Randstad dan gebruikelijk. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. Op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen Gooimeer en Blarikum 6 kilometer. Op de A4 Den Haag Amsterdam. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht tussen Leidsendam en Zoeterwoude Dorp. Richting Den Haag staat ook file bij Zoeterwoude Rijndijk 5 kilometer. De A7 Hoorn-Zaandam tussen afrit Weide-Wormer en knooppunt Zaandam 6 kilometer. De A8 Zaandam Amsterdam bij Oostzaan 6 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Op de A9 Alkmaar Amstelveen bij knooppunt Raasdorp 4. De A10 Noord tussen de afrit Vodendam en Knop het Watergraafsmeer 4 kilometer. A27 Almere-Utrecht tussen Knap het Eemnes en Hilversum 4 kilometer. A28 Zwolle-Amersfoort bij Leusden 6 kilometer.